Een woordvoerder van premier Ashraf zegt heeft het initiatief tegenover de BBC veroordeeld. Volgens hem is het niet uitgesloten dat er actie wordt ondernomen tegen de minister, maar dat hij vooralsnog kan aanblijven. Bilour heeft gezegd dat hij de beloning uit eigen zak betaalt en dat ook de Taliban en Al-Qaeda ervoor in aanmerking komen. Een Amerikaanse agent heeft een man in een rolstoel doodgeschoten omdat hij zich door hem bedreigd voelde. Het gebeurde in een instelling voor gehandicapten in Houston, waar de man woonde. De politie was opgeroepen omdat de invalide man stenen schopte in het huis. De man miste een arm en een been. Met zijn ene arm zwaaide hij met een scherp voorwerp naar de agent en zijn collega. Later bleek dat het een pen was. De eigenaar van de instelling zegt in Amerikaanse media dat de doodgeschoten man wel vaker agressief was, maar dat dat vanzelf wel weer overging. De politieman is op non-actief gesteld gedurende het onderzoek naar de zaak. In Italië is op de luchthaven van Turijn een man aangehouden die zich voordeed als piloot om zo gratis te kunnen vliegen. Hij had verschillende pilotenuniformen en een vals pasje van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. De neppiloot gebruikte een valse naam en had vervalste documenten om te bewijzen dat hij een opleiding tot piloot had gevolgd. Hij had alles zo goed voor elkaar dat het hem in elk geval één keer is gelukt om gratis mee te vliegen. Het weer, de temperatuur daalt tot 9 graden aan zee en 4 in het binnenland. Daar is ook kans op vorst aan de grond. In de ochtend eerst zon, maar in de middag neemt de bewolking toe tot zo'n 16 graden.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 Throw on a suit, get it, tape it up, and let's just change clothes. stay fresh to death, boy, from the projects, and I'ma take you to the top of the globe. Let's Let's exchange now. Uh huh. Yeah. And girl, I promise you, no substitute. It's uh-huh. just me. Uh, Sing along. Ah, yeah. Uh-huh. Turn your radio up. Ah, Put your hands in there if you're in the club. Snap your fingers now. Uh, uh, uh, your boy is back. Your bounce is back.